Het veroorzaakt een korte roes en kan bij overmatig gebruik onder meer leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. Blokhuis wijst erop dat lachgas steeds vaker en in grote hoeveelheden wordt gebruikt, vooral door jongeren. Ook in het verkeer is lachgas gevaarlijk. Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben de banken in Nederland voor ruim 15,2 miljard euro aan extra leningen verstrekt. de overgrote deel van de leningen is voor bedrijven. Naast direct getroffen bedrijven zoals de horeca en de reissector vragen ook andere bedrijven om steun. Het aantal nieuwe aanvragen is wel minder geworden, maar de Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat dat tijdelijk is. Onder andere in de technische industrie worden grote problemen verwacht. De Fietsersbond, de Maagleverdarmstichting en andere organisaties willen meer openbare wc's. Omdat door de coronacrisis veel horecagelegenheden dicht zijn... is er een tekort aan openbare toiletten. Het speelt in de steden, maar ook daarbuiten. Het is nu bijvoorbeeld lastig om een lange fietstocht te maken... zonder het vooruitzicht van een sanitaire voorziening ergens op de route. De zogenoemde Toiletalliantie roept gemeenten en provincies op in actie te komen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van evenementen-wc's. In Vlaardingen is gisteravond een man neergestoken. Dat gebeurde in een flat. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. De politie heeft een vader en een zoon aangehouden als verdachte. Mogelijk was er een ruzie eerder op de dag. De aanleiding voor het incident in Vlaardingen. Het weer in het noorden is nog bewolkt. Uiteindelijk overal van tijd tot tijd zon. En het wordt 25 tot 29 graden. In de namiddag en avond in het zuidwesten kans op een regen- of onweersbui.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 You'll be my home, home, home. 106.9. Dit is ZFM. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel our I could stay here forever take all my time Go on, make me lose my mind If it's raining, it's raining. she doesn't have a dress without a patch for the party to go.